Ties van met het NOS-journaal. Het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar... 10% minder werd verstookt dan in de eerste helft van vorig jaar. Met name de industrie- en elektriciteitscentrales verbruikten minder gas. Zo schroefde de papierindustrie het gasverbruik terug met 34%. En ook huishoudens doen zuiniger aan. En daarbij hoeft er ook minder gestookt te worden tijdens de wintermaanden vanwege de milde temperaturen. En in de Amerikaanse staat Georgia heeft ook Rudy Giuliani zichzelf aangegeven bij de gevangenis. De oude advocaat van Donald Trump wordt samen met Trump en 17 anderen vervolgd voor het manipuleren van de verkiezingsuitslag drie jaar geleden. Zes verdachten, waaronder Donald Trump zelf, hebben zich al aangegeven. De andere aangeklaagden hebben nog tot morgenmiddag om dat te doen. Giuliani zou onder meer lokale bestuurders van de staat Georgia hebben aangezet hun ambtszee te schenden. Zelf ontkent hij alle aanklachten. Wagnerbaas Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Dat meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Hij was onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg... toen het vliegtuig om nog onbekende reden neerstortte. Naast Prigozhin zat ook oprichter Oetkin in het toestel. En het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Dat meldt het staatspersbureau. Tijdens de lancering ging er iets mis. Wat precies is nog niet duidelijk. Delen van de raket zijn in zee beland. Eind mei deed Noord-Korea ook al een poging, toen ook zonder succes. Delen van de raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. En die concludeerde dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is om te kunnen spioneren. In oktober probeert Noord-Korea voor de derde keer een satelliet de ruimte in te krijgen. Het weer, het is een graad of 11. Vooral in het noorden is er kans op mist.